Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De schatting die de organisatie van de zogenoemde Klimaatmars in Amsterdam heeft gedaan... van 40.000 deelnemers, klopt wel ongeveer, dat zegt de politie. Die wil geen exact cijfer geven omdat er mensen later zijn aangehaakt of eerder naar huis gegaan. De deelnemers aan het klimaatprotest riepen op tot meer maatregelen... om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Op Mallorca zijn twaalf passagiers gearresteerd... die direct na een noodlanding van hun vliegtuig zijn weggevlucht. Twaalf anderen worden nog gezocht. Het toestel van een Marokkaanse luchtvaartmaatschappij... was onderweg van Casablanca naar Istanbul... maar moest een noodlanding maken op Mallorca. Dat was vanwege een passagier die ziek zou zijn. Zodra het toestel was geland, ging een groep mensen er vandoor. Ook de zieke passagier. Onder andere hij is aangehouden. Er bleek niets met hem aan de hand. Bij het RIVM is de afgelopen dag het hoogste aantal positieve tests per dag van dit jaar gemeld. En bijna het hoogste sinds het begin van de coronacrisis. Er waren ruim 12.000 nieuwe positieve tests, ruim 1100 meer dan gisteren. Er liggen ook meer besmette mensen in het ziekenhuis, nu bijna 1400, van wie 288 op een intensive care afdeling. Met ingang van vandaag zijn weer strengere coronamaatregelen van kracht. En de Nederlandse Kira Toussaint heeft op de EK Korte Baan in Kazan in Rusland op drie afstanden gewonnen. Eerst won de rugslagspecialiste de 200 en de 50 meter en daarna ook nog eens de 100 meter. Het verschil met Maaike de Waard overigens, die tweede werd, was maar 1 tiende seconde. Het weer tot slot. Vooral in het westen en noorden kan wat regen vallen. Er staat een stevige zuidwestenwind en aan zee is die soms krachtig. Vanavond en vannacht op meer plaatsen wat regen en het gaat ook harder waaien. Het blijft vannacht een graad of 11. Morgen trekt de meeste regen weg. Er kan nog wel een bui vallen. en Het wordt weer een graad of 11. En de wind neemt later op de dag langzaam af. Dit was het NOS Journaal.